4 uur. Jan van de Putten met het NOS-journaal. Het 75 jaar oude hitterecord in Nederland is gesneuveld. In Gilserijen werd het vanmiddag 39,1 graden. Het oude record was 38,7. Dat werd in 1944 gemeten in Warnsveld. Ook in België is een nieuw hitterecord gevestigd. Daar werd het 38,9 graden in Kleine Brogel in Limburg. Voor morgen worden nieuwe records verwacht. De Britse premier Theresa May heeft in haar afscheidsspeech haar opvolger Boris Johnson alle succes gewenst. Niet geheel verrassend noemde ze een brexit-deal die goed is voor heel Groot-Brittannië, de grootste uitdaging voor hem en het land. En verder zei May dat meisjes in heel het land hebben kunnen zien dat vrouwen een hoge post in de politiek kunnen bekleden. May gaat nu naar Buckingham Palace om officieel haar ontslag aan te bieden aan de koningin. Facebook heeft van de Amerikaanse marktwaakhond FTC een megaboete gekregen van 4,5 miljard euro. De toezichthouder deed onderzoek naar Facebook naar aanleiding van het schandaal rond databedrijf Cambridge Analytica. Zonder toestemming kwamen gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers in verkeerde handen. Volgens de toezichthouder heeft Facebook tientallen miljoenen mensen bedrogen. Behalve die boete van 4,5 miljard heeft Facebook nog een boete gekregen van 90 miljoen van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Facebook had al rekening gehouden met de boetes en ruim 2,5 miljard dollar opzij gezet. Door storing op Schiphol kunnen vliegtuigen niet tanken. Daardoor vertrekken veel vluchten met vertraging tot wel drie kwartier. Dat kan nog verder oplopen. De storing zit volgens de luchthaven bij het bedrijf dat de brandstoftoevoer regelt. Het is niet duidelijk of die problemen te maken hebben met de hitte. Het weer zonnig en heet. Op de Wadden is het 32 graden, in het zuiden 37 of 38. En vanavond koelt het niet verder af dan een graad of 20.